die in de overvolle club in Corinaldo pepperspray zou hebben gespoten... om een kettingje te stelen. Toen het publiek in paniek naar buiten vluchtte... stortte in het gedrang een balustrade in. Zes bezoekers kwamen daarbij om het leven. De Consumentenbond dreigt KLM voor de rechter te slepen... als die de no-show-clausule niet schrapt. Die clausule bepaalt dat als reizigers niet komen opdagen voor een vlucht... dat automatisch dan ook alle overstop en retourvluchten komen te vervallen. Als de reiziger daar toch gebruik van wil maken... moet er bijbetaald worden of een nieuw ticket worden gekocht. Volgens de Consumentenbond worden passagiers daarmee onnodig op kosten gejaagd. Maar KLM zegt dat ze zich het recht voorbehoudt... om bij afwijken van de boeking een vaste vergoeding in rekening te brengen. De luchtvaartmaatschappij heeft tot woensdag de tijd om te reageren op de eis. Saoedi-Arabië sluit de uitlevering uit van verdachten... van de moord op de Saoedier Jamal Khashoggi in Istanbul. Justitie in Turkije heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd... voor twee hoge Saoedische functionarissen in de zaak van de vermoorde journalist. Volgens de Turken zijn er sterke aanwijzingen... dat een topmedewerker van kroonprins Mohammed... en een generaal van de inlichtingendienst betrokken waren... bij de moord op Khashoggi. Maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië... worden zij niet naar Turkije overgebracht. De politie in het Britse Gloucestershire gaat schoenen veilen van een veroordeelde crimineel. De 22-jarige man beschikte over 55 paar schoenen van dure merken als Gucci, Louis Vuitton en Jimmy Choo. Samen goed voor omgerekend zo'n 22.000 euro. Met de veiling wil de politie andere jonge misdadigers een lesje leren. Het weer is wisselvallig en de temperatuur daalt naar zo'n 5 graden.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 And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out our chances now. And I just want you to know that you It's really crazy how love could fade so fast.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 Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Stuur je allemaal fijne dagen.